11 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Nederland treedt toe tot de International Syria Support Group. De organisatie die tot een oplossing voor het conflict in Syrië probeert te komen. Nederland is het achttiende land dat zich aansluit bij het overleg. Verder zitten onder meer de Verenigde Staten, Rusland, China en Iran erbij. en internationale organisaties zoals de VN. Afgelopen nacht kwam de groep in München tot een akkoord over een tijdelijke wapenstilstand in Syrië. Volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken is het heel belangrijk dat Nederland vanaf nu aan tafel zit bij het overleg. De Europese politieke partij De Groenen wil dat de Europese Commissie ook belastingontwijking door IKEA gaat onderzoeken. Volgens een onderzoek dat de partij heeft laten uitvoeren zijn Europese landen de afgelopen jaren inmiddels al 1 miljard euro aan inkomsten misgelopen door belastingontwijking. De Nederlandse tak van de meubelwinkel zou daarbij een sleutelrol spelen. Paus Franciscus heeft op dit moment een ontmoeting met de patriarch Kirill, de leider van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Het is voor het eerst na bijna duizend jaar dat de leiders van de twee kerken elkaar ontmoeten. In de 11e eeuw splitsten de Rooms-Katholieken en de Orthodoxe Kerk uit elkaar. Wat de twee bespreken is niet bekend, maar na afloop komen ze met een gezamenlijke verklaring. Shorttrekker Shinky Knecht is tijdens de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht hard onderuit gegaan op de aflossing. De kopman van de Nederlandse ploeg is 10 minuten behandeld op het ijs en daarna met een brancard afgevoerd. Hoe erg zijn verwondingen zijn is onbekend. Zijn coach denkt dat hij een hersenschudding heeft. In de Eredivisie heeft Cambuur in eigen huis verloren van FC Utrecht. In Leeuwarden werd 2-0 voor Utrecht. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af tot rond of net onder het vriespunt. In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen meer bewolking en s'avonds mogelijk wat regen in het zuidoosten.